uur. Dielke samen met het NOS-journaal. De premier van getroffen door de tropische storm Irika, die er woensdag overheen trok. Door modderstromen en overstromingen kwamen zeker 20 mensen om het leven... en er worden nog 50 inwoners vermist. De hulpverlening komt moeizaam op gang... doordat de afgelegen dorpjes slecht bereikbaar zijn. Buurlanden helpen bij het vrijmaken van de wegen... en het belangrijkste vliegveld van Dominica. Erika komt de komende dag aan in de Amerikaanse staat Florida. Daar is preventief de noodtoestand afgekondigd. Egypte gaat in oktober en november naar de stembus. Het land zit al drie jaar zonder parlement nadat dat door de rechter was ontbonden. In 2013 werd de radicaal-islamitische president Morsi afgezet en trok het leger de macht naar zich toe. De nieuwe presidentsverkiezingen werden gewonnen door de voormalige legerleider Sisi. Het regime noemt de nieuwe parlementsverkiezingen het sluitstuk van het herstel van de democratie. Bij een vliegshow in Oostenrijk is een stuntvliegtuig veroorzaakt. Het toestel kwam na een looping vlak naast het publiek neer. De piloot van 50 kwam om het leven, verder waren er geen slachtoffers. Het is het derde ongeval op een vliegshow in iets meer dan een week. In het Britse Brighton vielen elf doden toen een gevechtsvliegtuig op een weg neerstortte. En in Zwitserland botsten twee stuntvliegtuigjes op elkaar, waarbij één dode viel. Het weer dan nog getrekken stevige regen- en onweersbuien over het land... met kans op windstoten en grote hagelstenen. In het zuidoosten blijft het droog. Komende ochtend trekt de regen weg en dan wordt het zonnig bij 24 tot 30 graden.